Levi van Eck met het NOS-journaal. Oekraïne claimt een hoge Russische generaal te hebben gedood... bij gevechten in Kharkov, in het noordoosten van het land. Ook andere hooggeplaatste militairen zouden zijn gedood, meldt Oekraïne. Als de Russische generaal inderdaad is omgekomen... wordt dat gezien als een harde klap voor het Russische leger. De claim van Oekraïne valt nog niet te verifiëren... maar een journalist van onderzoekscollectief Bellingcat meldt dat de dood van de generaal ook bevestigd wordt door een Russische bron. Rusland komt opnieuw met een voorstel voor humanitaire corridors... zodat burgers uit vijf Oekraïnse steden geëvacueerd kunnen worden. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti. De vluchtroutes uit Kiev, Tchernigov en Kharkov gaan volgens persbureau Interfax naar Rusland en Belarus. Evacuees uit onder meer Mariupol zouden wel de kans krijgen om naar andere Oekraïnse steden te vluchten. Het Russische leger is extreem ongeorganiseerd en verrassend ongemotiveerd. Dat zegt het onderzoekscollectief Bellingcat. Bellingcat analyseert foto's en video's van de oorlog... om bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden vast te leggen. Ook probeert het collectief om het verloop van de oorlog in kaart te brengen. Volgens Bellingcat is aan het soort materieel te zien dat de Russen hadden gerekend op een veel kortere oorlog. En de afgelopen dagen hebben Russische militairen in het noorden en in het noordoosten van Oekraïne geen grote voortgang geboekt, zegt het Pentagon. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is de zuidelijke stad Gerson in Russische handen, maar de havenstad Mariupol niet. Russische eenheden doen al dagenlang pogingen om de stad in te sluiten. Als de Russen de stad in handen krijgen, hebben ze een directe verbinding tussen de Krim en de Donbass. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt tussen de min 1 en min 4 graden. De komende dag schijnt de zon en blijft het overal droog. Het wordt 9 tot 11 graden. Ook morgen zon en met 11 tot 14 graden wordt het dan iets warmer.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 We were cool on craze when I, you, and everyone we knew could believe, do sharing what was true. Oh, I said, that's all day's love. Take your baby by the hair and pull her closer, there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears.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 Take your baby by the wrist. And in her mouth an amethyst. And in her rush, to sapphires blue. And you need her and she needs you. sharing what was true. said, That's all there's love. That's all there's love.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 En maandag vroeg de wekker, dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste is er in de hemel voor iedereen op wie. Je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit. En zingen wij nog één keer luid. Dit is nog zeker niet op aarde, dus drinken wij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagel kraaien, doen wij het licht uit en zingen wij nog.